De PVV wint sterk en komt op 24. Het CDA is gehalveerd en komt op 21. De SP verliest fors en zakt naar 15 zetels. D66 en GroenLinks winnen en halen elk 10 zetels. De ChristenUnie verliest een zetel en komt op 5. SGP en Partij voor de Dieren houden elk 2. Na de historische verkiezingsnederlaag voor het CDA heeft premier Balkenende besloten op te stappen als partijleider. Hij wil ook niet in de Tweede Kamer. VVD-leider Rutte had waarderende woorden voor de premier en PvdA-leider Cohen sprak van een grote waardigheid. PVV-voorman Wilders noemde Balkenende een nette man die de juiste beslissing heeft genomen. Jan-Peter Balkenende was bijna negen jaar de leider van het CDA en premier van vier kabinetten. Het vormen van een nieuw kabinet zal niet eenvoudig worden. VVD-leider Rutte gaat ervan uit dat zijn partij het voortouw neemt. VVD, CDA en PVV hebben samen een krappe meerderheid. De VVD kan ook een grote coalitie vormen met CDA en PvdA, maar dat is niet erg waarschijnlijk. Paars Plus is ook mogelijk, dus VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Een puur linkse coalitie zit er niet in. De partijen die gewonnen hebben vinden allemaal dat ze niet genegeerd kunnen worden. De PVV, GroenLinks en D66 hopen op een plek in het nieuwe kabinet. De politieke kaart van Nederland is sterk veranderd. In het westen, met uitzondering van de grote steden, is de VVD duidelijk de grootste geworden. In de grote steden en in het noordoosten blijft de PvdA de grootste. De PVV is in bijna heel Limburg de grootste partij geworden. In de Brabantse gemeente Rukven behaalde de partij haar hoogste score met 38,7 procent. Grote verliezer is het CDA.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 你们。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 without your love. Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then I give out. If I could fly away, if I could sail today. your love without your love. If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? your love And what does it mean without your love Where would I be trying to make you mine. You know I'm not that kind.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 vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le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 she was from